Met zijn troepen natuurlijk. Hè. Doe iets uit 1983. Heel deze week de Elsplaat. En eh, morgen draaien we nog één keer hier in de Show. Dus we gaan hem maar even klappen voor de jongen. De koekjes in de borden, de in karas. wie, waar, weg, jij was af. Welkom vrienden en vriendinnen van Radio Els 558. We zitten er weer klaar voor een uurtje de show op deze donderdag. Het is vandaag 28 april van het jaar des Allas 2016. En eh, nog één dagje werken en dan gaan we alweer het weekend in. Hè? Dus we hebben eigenlijk twee weekenden deze week, want gisteren voelde ook wel een beetje als een weekend aan. We hebben natuurlijk de bekende dingen en heel veel mooie muziek bij van Rijn de Vries bijvoorbeeld. Dan weet je waarschijnlijk gelijk al welk nummer dat dat is. Champagne komt weer eens een keer voorbij. Ian Dury, ken je die nog? Armand. Graham Nest, dat is het tweeluik voor vandaag. Twee schitterende platen zijn dat. De Bee Gees maar weer eens opgezocht. Willeke op Betty. Ja, we hebben veel Nederlandstalig vandaag. Luf komt voorbij. De Rooks Family. Die heb uh, Roek Williams ooit opgericht. En Roek Williams ging later verder als soloartiest. En toen maakte hij het mooie plaatje Elsje. Hebben we hier ook wel eens gedraaid. Ringo Starr, Wendy en Lisa.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 was het maar weer zomer. Hè? En niet alleen in de stad, maar natuurlijk ook op het platteland. Het is vakantie en dat merk je goed, want er staan maar 30 files met een totale lengte van 83 kilometer. dat is bijna te verwaarlozen. Er is geen één file langer als 5 kilometer. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. krijgen weer heel wat muziek te verwerken hier in de Show. Een waterval van muziek, je Wendy en Lisa, Lisa uit 1987 met Waterfall. De leerlingen van een middelbare school in Miami organiseren een bijzondere prom voor de bewoners van een lokaal verzorgingstehuis. Veel senioren hadden, hebben toen ze jong waren nooit de kans gehad op een prommeid. Op de seniorenprom zijn 75 gasten uitgenodigd. Zij gaan dingen doen op die avond die de middelbare scholieren ook doen op een gewone Promnijd. Het grootste feest waarmee Amerikaanse tieners hun laatste leerjaar op school mee afsluiten. Ook wordt er een promkoning en koningin gekozen zoals gebruikelijk is op dit soort avonden. De jury die bestaat uit het personeel van het Verzorgingsthuis. Ja, nou is toch wel een leuk initiatief van die jeugd natuurlijk uit Amerika in Miami. Hier is Ringo Starr en Fotograaf uit 1973 bij Radio Els 558. Ach, wat zielig. Hij heeft alleen nog maar een fotootje over van haar. Fotograaf van Ringo Starr uit 1973. En tegenwoordig is die foto dan ook nog digitaal bewaard. Maar in die tijd toch niet hoor. Toen kon je gewoon nog filmrolletjes inleveren bij de fotovakhandel. En die werden dan ontwikkeld. Dan kon je ze een week later ophalen. Zo ging dat in die tijd. En die foto's die heb ik hier nog heel veel liggen. Ja. Zou het over het weer hebben? Ik zou het maar niet doen. Hè. Het was vandaag trouwens wel iets beter, vond ik. Maar we hebben toch nog hier eh, drie, vier stortbuien gehad. En eh, binnen vijf minuten scheen de zon weer. Het is heel vreemd weer wat dat betreft. Een lekker sopje. Wat goede muziek. En je hebt de afwasshow. Radio Els 558. a silver trigger for the days of long ago when walking with the dog and little your memory change to the play cards. Uh-huh. You're walking through the world with the Cecil and the swings, and you built the silver house for your dog and Mary Jane in the sandpit. Uh-huh. And you always were the father, and your dog, he was your son. Mary Jane, she was the mother, and you go back to the days of far. Na na na na na na na na na na na na na na The porter came along and asked you, Hey neighbor, what about your drink? And then you got your glass of lemon, and the porter was your big little chub out to the circus. Uh-huh. You looked into the sky and a man with his wife was sitting on a swing. It flew and waved like a airplane. Uh-huh. And you said I'm gonna buy a lion and I want an elephant too. Then I'm gonna make myself a circus and the flowers Mary Jane. to sell a crazy shelter or a Cedars in your land. kan je echt aanraden om van dit nummer de videoclip eens op te zoeken op YouTube, want die is allemachtig prachtig. Uit 1969 hoorde je de Rooks Family met Get Yourself a Ticket. En in dat filmpje zie je dan die hele groep een beetje zweverig door een bos gaan en zo. Het is echt geweldig om te zien. En als ik uit mijn hoofd zeg, had ook oh, Wil Leukinga hier nog iets mee te maken, of hij nu meedeed in de groep of dat hij dit geschreven heeft, maar... Er staat mij daar iets van bij in ieder geval. Radio Els 558. Informatie milieuvervuiling is slecht voor plant en dier, dat weet natuurlijk iedereen. Maar de Bodensee, het grootste meer van Duitsland op de grens met Zwitserland, leert toch anders. Het water is tegenwoordig zo schoon dat het een gevaar vormt voor de visstand. Die neemt al jaren gestaag af door gebrek aan voedingsstoffen. De soorten die nog worden gevangen zijn kleiner van stuk en minder in aantal. Zo zie je maar weer. Het kan ook de andere kant natuurlijk wel eens opgaan. Hè? Hier gaan we ook even de hele andere kant op. verdraaien draaien Is bijna nooit. Maar ik, eh, ik vind het gewoon leuk om af en toe eens een keer te draaien. Zo voor de lol, voor de gein en eh, noem maar op. En het was nog een grote hit hoor. In 1978. We hebben het natuurlijk hier over Luf met het Griekse paard. Oftewel de Trojan Horse. als 558 te bereiken via www.radioels558.nl en ook te horen in het oosten van het land op de AM 1395. Jorden de Trojan Horse van Luf uit 1978 en we gaan eens even lekker door met Nederlandstalige muziek van Willeke de Alberti. Ik vind het gewoon een heerlijk prachtig luisterliedje uit 1994. Groetjes uit Rio. Zodra ik s'morgens wakker word, wil ik direct in bad. Maar pak eerst uit nieuwsgierigheid de krant vast van de mat. Genietend van het warme schuim, zo lekker net uit bed. Lees ik het ochtendblad op mijn gemak van aard tot Z. Maar ik werd een beetje nijdig toen ik naar de koppen keek. De zoveelste ontsnapping uit de baaiers deze week. Ik moest er nog aan denken toen ik in mijn ochtendjas eens eventjes ging zien of er nog post gekomen was. naar ome Jan. Je kent hem vast nog wel. Die tijdelijk logies heeft in een zwaar bewaakt hotel. Het is even over één als ik mijn autootje parkeer. En ik loop een uur te zoeken. Schijnbaar woont hij hier niet meer. De cipier doet zijn verhaal, waardoor het pijnlijk duidelijk wordt dat mijn oom ook iets gedaan heeft aan het nijpend zelf. stuurt mij een kaas zonder naam. Een dag of zeven later krijg ik opeens een brief van mijn ome Jan. En ja, hij blijkt nog altijd even lief. Hij schrijft geld voor vakanties, is er even niet meer bij. Tenzij je nu naar Rio komt, die krijg je van tijd dat er nog cellen tekort was in Nederland. Hè. Tegenwoordig is het andersom. Dan gaan we de dus cellen verhuren aan eh, België en Noorwegen, heb ik begrepen. Jorden Willeke Alberti uit 1994 met groetjes uit Rio. Weet je nog wel, laat nog even op zich wachten, want Els heeft de boel nog niet helemaal van de telex afgehaald. Ja, Els is een beetje leuk vandaag. Dan gaan we hier nog maar even een plaatje draaien. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead, it is dead. Where is the light that would play in my streets? And where are the friends I could meet? I could meet. Where are the girls I ah, left far behind? The spits and the spits of the girls of my mind. the sun in my life. It is bed, it is bed. where are the girls that I live far behind? The spicks and the spicks. the girl that I love. She is gone, she is gone. All of my life I call yesterday. The spicks and the spicks of my life gone away. 49 jaar geleden was dit een hit voor de Bee Gees. De spiks en de specs en de span en de spik en noem maar op allemaal. Oh, het is hier nu tijd voor hoor. Els is er al. Met uh, rum, met een klein beetje chocolademelk en natuurlijk de papiertjes voor. Weet je nog wel, het is vandaag 28 april en dat is de 119e dag dit jaar. En er komen er nu nog 247. Vandaag in 1789 muiterij op de Bounty onder leiding van Fletcher Christian tegen kapitein William Bligh, Blijg. Blijg, hoe zeg je dat eigenlijk? En in 1877 in Rotterdam wordt de Willemspoorbrug over de Nieuwe Maas in gebruik genomen. Dat zijn die, is die bekende boogbrugjes, hè, die, die ze later allemaal weer weggehaald hebben natuurlijk. En in 1967 opent koningin Juliana de vernieuwde luchthaven Schiphol. En vandaag in 1992 wordt in Den Haag het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer in gebruik genomen. Dat is ook alweer zo lang geleden. Toch had die oude Kamer vond altijd wel leuker om te zien op tv hoor. En in 1901, we gaan even naar de sport, was de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. En in 2001 wint Erik Dekker de 36e editie van nee, Nederlands enigste wielerklassieker, de Amstel Gold Race. Dennis Tito is de eerste ruimtetoerist. Hij betaalde 20 miljoen dollar in 2001 vandaag voor een achtdaagse vakantie aan boord van het internationale ruimtestation ISS. Dat doet me ergens aan denken trouwens, maar dat is weer een andere organisatie ergens. Dan gaan we eens kijken wie er vandaag zijn geboren. Dat was in 1901 Corrie Vonk, Nederlands actrice en kleinkunstenares. Zij overleed in 1988. Saddam Hussein werd vandaag geboren in 1937. Hij kwam natuurlijk om het leven eh, in 2006 door ophanging. Daar zijn zelfs gewoon videobeelden destijds van gemaakt. Ad Visser moeten we feliciteren vandaag. Hij komt uit 1947. Top jee yeah, Hij is ook Nederlands muzikant en presentator natuurlijk. En vandaag is Ferry de Groot de wederhelft van de Dick van elkaar show. Jarig, hij komt uit 1948. En Scott Fitzgerald is op dezelfde dag jarig en ook nog eens een keer in hetzelfde jaar 1948. Arjan Posma, Nederlands boswachter en televisiepersoonlijkheid, is vandaag jarig. Hij komt uit 1968. En de voetballer Jean-Paul van Gastel is vandaag jarig. Hij zag het levenslicht in 1972. En wie zijn er vandaag dan overleden, zou je jezelf afvragen. Even de papiertjes weer omdraaien. Gaat een beetje moeilijk altijd. En tegenwoordig zaten maar Vicky staan er wel honderden overleden en geboren in. Waar ik helemaal niet op zit te wachten, dat hebben ze opeens veranderd. Dus ik moet iedere keer goed zoeken. In 1945 overlijdt Benito Mussolini op 61-jarige leeftijd. Hij was een Italiaanse dictator. En als ik uit mijn hoofd zeg, werd hij gewoon door het volk vermoord destijds. DC Lewis, Nederlands zanger, 53 jaar oud slechts geworden. Hij overleed in 2000. Hij was... Eh, dat, van dat eh, liedje Mijn Gebed, hè, wat zomaar op één binnenkwam. Ik, heb het, eh, ik zal het wel eens een keer opzoeken voor je. En in 2012 overlijdt Dick Bruinestein op 84-jarige leeftijd. Hij was natuurlijk een Nederlands striptekenaar en cartoonist. Het is vandaag de dag van de heilige Petrus Chanel, die overleed in 1841. En nog even naar de weer. Extreme kijken van vandaag. In 2015 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 2,2 graden. En de hoogste maximumtemperatuur was maar liefst 26,9 graden. Dat gebeurde in 1993. In 1902 scheen het zonnetje het langs, 14,6 uur. En de langste neerslagduur was in 1981, 11,8 uur. En dan zijn we hier alweer toegekomen aan het tweeluik. En zoals gezegd, twee opnames van Graham Ness. Dat is wel mooi hoor. Military Madness en daarna Het in Chicago. De nummers komen allebei uit 1971. Twee leuk. Nu, nu, nu, nu, nu. Show. Via internet. Radio Els. So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? freedom. How can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago? draaien. Chicago van Graham Ness uit 1971 en uit datzelfde jaar daarvoor Military, Military Madness. <laughs> Wop, het debuutalbum van Lidl Kleine, heeft de platina-status behaald. De 21-jarige rapper kreeg in de Koen en Sander Show op 538 het plakkaat overhandigd waarop staat hij, dat hij 40.000 exemplaren heeft verkocht. Lil Kleins plaat staat al 9 weken bovenaan de album Top 100. Wop verscheen op, verscheen op 12 februari. Dat betekent dat de rapper er ruim twee maanden over heeft gedaan om de platina-status te bereiken. De Amsterdammer dankt zijn, dankt <laughs> zijn succes in dit geval grotendeels aan streamingsplatforms. Zo zijn de 11 nummers op WOP al meer dan 44 miljoen keer beluisterd op Spotify. De drie clips van de nummers afkomstig van het album zijn in totaal al ruim 10 miljoen keer bekeken op YouTube. Nou, ik, ik ga het achterlopen. Ik, ik heb nog nooit van deze jongen gehoord. <laughs> Het spijt me verschrikkelijk, ik kan er ook niks aan doen. Van deze heb ik wel gehoord. Hier is Arma uit, 1967. En ben ik te min in de Show op Radio Elsie. Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam anders dan? omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne. Ben ik te min, ben ik te min, omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne. En toch wil je blijven, maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer en dat je pa zo'n succesvol zakenman was. Met andere woorden, wat ben jij een boer, maar ben ik daarom te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? Kijk uit. Je bent het niet gewend. Om te vreten van de straat. Als je lichamelijk maar niets belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop. Maar ben ik nou te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? De muziek van vandaag is best work. De muziek van toen is veel beter.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 ook een tijd geleden dat ik dit nummer gehoord heb. Zeg, Ian Dury was toen mateloos populair in 1978 en dit was wel zijn tophit aller tijden voor hem. sex en drugs en rock'n'roll. Verspreid valt een enkele bui en op veel plaatsen komt de zon tevoorschijn. De buien gaan gepaard met hagel en een enkeling ook met een klap omweer. Het wordt 9 tot 11 graden en de westenwind is matig tot soms vrij krachtig. Vanavond is het droog, maar neemt later de bewolking wat toe. Vannacht trekt een gebied met van regen eh, richting west naar oost over het land. En morgen houdt vooral in, de, in het oosten de regen nog enige tijd aan. In het westen is het droger met soms het zonnetje erbij. Het wordt 10 tot 12 graden en de zuidwestenwind is stevig, windkracht 4 tot 5. En de rapportcijfers voor morgen. Het fietsweer krijgt een 4, golf weer een 4. Visweer is, is in ieder geval weer eens een keer positief, want die krijgt een 7. En het wandelweer een bescheiden 6. Ja. Oh, oh, wat horen we allemaal op de achtergrond. En nu start ik ze alle twee in het malle, allebei de spelers. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar je hoort het gelukkig niet. Dus ik zal die ene even stopzetten en dan gaan we even netjes beginnen. We gaan naar Rotterdam toe, naar Champagne uit 1978. Hier is Light Up My Eyes. When spring is late September, I want you to remember roses and dawn. When nights are getting colder and we are growing older, we'll just go on. I'll be so good to you, the one to tell your troubles to, now and forever, dear. No more sorrow, no more fear. Lost and lonely and you are feeling sorry all by yourself. You want to cry out, baby. You need some loving, maybe I'll be around. I'll be so good to you, the one to tell your troubles to now and forever, dear. No more sorrow, no more fear. Lila. Speciaal voor meneer Bed Mta. Normaal gesproken dan, want nu verblijft hij niet te A, maar hij ligt helaas weer in het ziekenhuis. Maar ik hoop natuurlijk, Bed, dat je weer gauw te A bent natuurlijk. En heel veel beterschap. Jorden Champagne uit 1978 met Light op mijn ijs. En wij gaan even een blik werpen op het tv-gids Primetime, wat er allemaal is vanavond. Na het journaal om 8 uur hebben we om half negen het schaap in Mokum op Nederland 1 en om half tien André Rieu in Boekarest. Jawel. Op Nederland 2 hebben we de tafel van Taan om 8 uur. En daarna om half negen bloed, zweet en spotsleids. En om kwart over negen hebben we volle zalen. Gevolgd door het nieuwsuur om 10 uur. En op RTL 4 hebben we goede tijden natuurlijk weer om 8 uur. Daarna krijgen we Geer en Goor, die zoeken een hobby. En om half tien hebben we SOS Survival of the Sexes. We hebben de grote improvisatieshow om half negen op RTL 5. En op eh, net 5 hebben we Sister Act. Dat schijnt de film te zijn van half negen tot tien over half elf. En op SBS 6 hebben we om acht uur Traumacentrum. En natuurlijk eh, NCIS Los Angeles om half negen. En NCIS New Orleans om half tien. volgens mij een politie-serie iets Ik heb nog nooit gezien. En om half elf natuurlijk Hart van Nederland, laatste editie. En de voetballiefhebbers die moeten naar RTL 7 toe. Want daar heb je om half negen UF UEFA Europa Cup live halve finale. Eh, Villa Real tegen Liverpool. En wij houden het hier lekker Hollands met Rijn de Vries uit 1965. Hier is Patsy. Vlak bij de haven staan heel oude huizen. Somber en donker, bouwvallig en koud. Daar meisje dat veel van me houdt. Kaal en versleten zijn Patsy haar kleren. Ondanks die kleren hoort Patsy bij mij. Thuis wil geen mens van mijn meisje iets weten. Toch de huisdeur kapot. Je weet toch hoeveel ik van je hou. Iedere nacht lig ik rustloos te dromen. Ik zie hoe je wacht in die sombere straat. Denk dat ik niet meer bij je zal misschien al te laat. Laatst vroeg een buurman heel zachtjes aan vader: Ken jij die Betsy? Ze kwam wel eens hier. Het meisje is droef aan haar einde gekomen. Gisteren vond men daar in de rivier. Betsy, ik hoor toch bij jou. Nooit een ander als vrouw. Mijn geluk is voorbij, jij bent niet meer bij mij. Betsy, straks kom ik. Er is hij alweer hoor, het jongetje van gehoorzaamheid. Want ik zie dat eh, over een ruime minuut hebben we alweer het weer. En het nieuws hier bij Radio Els 558. En daarna het tijdsin van 7 uur. En daarna gaan we heel de avond non-stop door. En ook vannacht natuurlijk met al die heerlijke gouden ouwe uit de jaren 60, 70, 80. En soms zelfs een enkele 90er ertussen. Maar absoluut niet van na het jaar 2000. Daar doen wij hier niet aan. Het was de avondshow voor donderdag 28 april van 2016. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan gaan we het weekend inluiden. Ik zou zeggen een hele fijne avond. En graag tot morgen. Bye bye. Zwijs het nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanmiddag is de beroepszaak begonnen tegen de kapitein van het verongelukte cruiseschip Costa Concordia. Vorig jaar februari werd Francesco Schettino tot